uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hugo de Jonge geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij zegt dat hij de Tweede Kamer eerder had moeten vertellen over zijn contact met Siewert van Linden. Die ligt onder vuur over de mondkapjesdeal. Hij leverde mondkapjes en zei dat hij daar geen winst over wilde maken, maar dat deed hij wel. Het leverde hem miljoenen op. Minister De Jonge zei eerst dat hij geen contact had met Siewert, maar dat had hij dus wel. En daarom heeft De Jonge vandaag een brief gestuurd, zegt verslaggever Lars Geerts. In die brief zegt hij inderdaad dat hij eh, betreurt dat er zoveel eh, eh, onduidelijkheid over ontstaan is. Morgen geeft minister De Jonge uitleg in de Tweede Kamer. Vier Nederlandse straaljagers zijn aangekomen in Bulgarije. Ze zijn die kant op gestuurd vanwege de oorlog in Oekraïne. De gevechtsvliegtuigen houden het luchtruim boven landen die grenzen aan Oekraïne in de gaten. Zo'n 40 wetenschappers hebben actie gevoerd in Den Haag. Ze vinden dat de politiek te weinig doet tegen klimaatverandering. Het is ook de eerste keer dat we in actie komen als wetenschappers voor het klimaat. Ehm, we, eisen dat de regering eh, met een noodplan komt om, eh, om de klimaat-energietransitie te versnellen. Volgens de wetenschappers blijkt rapport na rapport hoe slecht het gaat, maar in hun ogen verandert er niets. De belasting op brandstof ging vorige week vrijdag omlaag en dat hebben ze bij tankstations geweten. Op die dag werd bijna de helft meer gepind aan de pomp dan normaal. Je hoeft nu trouwens niet naar het dichtstbijzijnde pompstation te racen. De belastingverlaging duurt in principe tot eind dit jaar. Het weer nog. Ook vanavond en vannacht vallen er buien. Tussendoor wat opklaringen. Morgen opnieuw regen en wind. Smiddags ook wat zon en een graad of 10.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 You got your point of view, there's nothing I can do. Can't change your mind, can't leave it all behind. You're living in the past. We talk and talk, this goes on for hours about how I should be. Why is it all on me?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 Minister Wiersma gaat snel vastleggen wat scholieren moeten leren met taal en rekenen. Hij wilde dat eigenlijk meenemen in een groter plan voor vernieuwing van het onderwijs. Maar de Tweede Kamer vindt dat achterstanden met taal en rekenen zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties tegen Rusland aangekondigd. Die treffen ook de twee dochters van president Poetin en familie van minister Lavrov. Ze krijgen in de VS geen toegang meer tot het financiële systeem. De NAVO verwacht dat de oorlog in Oekraïne nog vele maanden of zelfs jaren kan duren. NAVO-baas Stoltenberg zegt dat president Poetin nog steeds heel Oekraïne wil beheersen... en verwacht nu een groot offensief in het oosten van Oekraïne. Het weer, regen en vooral aan zee veel wind. Morgenmiddag ook wat zon bij ongeveer 10 graden.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 meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. En zoals je klaar staat, grote broer vlug en als je er bent, dan kan je niet meer terug. Blijf nog even wie je bent, groei niet te hard, mijn kleine vent.